is Kevin May. that's me, So let me show you around while you sip your TG. But no coca loco boom while I take a peeling. When I hold my baby, she say I do it nicer. I like my chicken with rice and lemonade. And that's what you get when she shouts that jumbo. Now I gotta go, yo, Coco. Put me up. het is weer 1 uur geweest. Je luistert naar Almere Actueel op jouw Almere On Air. Mijn naam is Kevin Meij, ben bij je eh, tot een uurtje of drie vanmiddag met de berichten uit en over jouw stad. En natuurlijk de allerlekkerste muziek. Nieuw, verfrissend, anders, maar vooral Almere. Dit is Almere On Air. Almere. eerste bericht voor vandaag. Weer een nieuwe tegenslag voor de Floriade. De kosten om vertegenwoordigers van de deelnemende landen tijdens het evenement te huisvesten vallen hoger uit. De organisatie mist daardoor 900.000 euro, blijkt uit de besluitenlijst van het, van het Almeerse College van Burgemeester en Wethouders. Op het Floriade-terrein komt een woontoren te staan met short-stay-appartementen. Daar wil de organisatie van het evenement de vertegenwoordigers van deelnemende landen huisvesten tijdens de wereldtuinbouw tentoonstelling. De organisatie had de 900.000 euro aan hoge exploitatiekosten nog niet meegerekend. Het moet dat geld betalen aan de uitbater van die appartementen. We're flying high. Dit is Kevin May. Right up to the sky. We fly so high. We're flying right up to the sky. We're flying high. We fly so high. We fly so high. on air politie zit in deze coronatijden helemaal niet stil. Dat blijkt uit het volgende bericht. Vrijdagavond was een snelheidscontrole op de bedrijven in Almere. Meerdere bestuurders werden bekeurd. Een automobilist maakte het wel heel erg bond. Hij reed 118 km per uur, waar je maximaal 50 mag rijden. De politie heeft meerdere snelheidsovertreders staande gehouden en bekeurd. Zo ook de bestuurder die met 118 km per uur voorbij kwam rijden. Hij moest zijn rijbewijs inleveren. Daarmee kwam het totale aantal rijbewijzen dat de politie dit jaar in Almere innam op 100 te staan, schrijft de politie op Facebook. Nou, dat eh, roept toch om een feestje of niet? Een jubileum, 100 rijbewijs alweer ingetrokken.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 Apenstaartje omroepalmeren.nl Almere. On air. I step on the scene, no sneak away to the Philippines. They still gon' put pictures of my derriere in the magazine. You want a piece of me? You want a piece of me? I'm bad media karma. Another day, another drama. Guess I can't see the harm in working and being a mom. And with a kid on my arm, I'm still an exception. Earner. You want a piece of me? I'm the you want a piece of me? oh my god, that Shameless. You want a piece of me? extra, extra, You want a piece of me? she's too big, now she's too thin. You want a piece of me? you want a piece of me, trying and pissing me off. Well, get in with the paparazzi who's flipping me off. Hoping I'll resort to some havoc, end up settling in court. Now, are you sure you want a piece of me? You want a piece of me? This is most likely to get on the TV for slipping on the streets when getting the groceries. Not for real, are you kidding me? No wonder this panic in the industry. I mean, please, do you want a piece of me? I'm Mrs. Lifestyle want a piece of me. this is oh my god, that Britney shameless. You want a piece of me. And this is extra, extra, this just in. You want a piece of me. this is she's too big now, she's too. Duizend ondernemers uit Flevoland hebben een aanvraag voor inkomstenondersteuning gedaan hopen gebruik te kunnen maken van de TOZO, de tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers, omdat hun inkomen is weggevallen door de coronacrisis. Meer dan 5000 ondernemers hebben inmiddels een eerste betaling ontvangen. Het grootste deel van de aanvragen komt vanuit de zakelijke en persoonlijke dienstverlening, detailhandel, bouw en horeca. Om alle aanvragen goed te kunnen verwerken is een nieuw portaal geopend en dat kunt u vinden op www.zelfstandigenloketflevoland.nl zodat de aanvraag volledig digitaal kan verlopen. Tot nu toe moesten ondernemers een formulier opsturen. Niet alle ondernemers die hun inkomen zien dalen door de coronacrisis komen in aanmerking voor de regeling. Als er bijvoorbeeld neveninkomsten als alimentatie of huur zijn, dan is de regeling niet of slechts gedeeltelijk van toepassing, zo meldt Omroep Flevoland. Dit is Kevin Meij. Almere. On Air. love. <laughs> you know what I'm talking about? Don't get hooked up <laughs> on what you see. Cause the greatest thing is spirituality. Share that love, <laughs> come on. Share that love, come on. Share that hope, come on. Share that dream. jij het ook weer tijd om even lekker naar buiten te gaan. En begint het te kriebelen om even naar een van de vele Almeerse stranden te trekken. Hou dan wel rekening met het volgende. Sinds 1 mei is het zwemseizoen weer buiten begonnen. De Almeerse stranden zijn open. Om het coronavirus niet verder te verspreiden geldt wel op de stranden en in het water de maatregel dat je minimaal anderhalve meter afstand van elkaar moet houden. Daarnaast zijn de douches en toiletten op alle Almeerse stranden afgesloten. De binnenzwembaden die blijven voorlopig ook nog gesloten afgesloten. Almere. On air. anders, maar vooral Almere. Dit is Almere On Air. een leuk bericht. Ook eh, persoonlijk en ik denk voor iedereen die eh, kinderen heeft, uh, dat dat heel komt, aan gaat komen. De pannenkoekenboot in de havenkom van Almere Haven is failliet. Het faillissement is dinsdag uitgesproken door de rechtbank in Utrecht. Vlak voor de intelligente lockdown maakte het restaurant nog reclame op Facebook. Het is niet duidelijk of het bedrijf toen al in financiële nood zat of dat de coronacrisis de voornaamste reden voor het faillissement is. Het is ook nog niet duidelijk of er een doorstart komt en wat er met personeel gaat gebeuren. Bij het restaurant waren tot de coronacrisis meer dan 100 soorten pannenkoeken te eten, waaronder bijvoorbeeld een rotti pannenkoek. Voor veel mensen in Almere is het schip onlosmakelijk verbonden met de havenkom. Het is niet duidelijk of straks geheel gaat verdwijnen uit het straatbeeld. Het schip draagt de naam de Johanna en werd net voor het begin van de Tweede Wereldoorlog gebouwd. Tijdens en na de oorlog werd het gebruikt als binnenvaartschip voor de Rode Kruis. Uiteindelijk werd Johanna verbouwd en kreeg ze drie masten, waarvan de langste 30 meter de lucht in reikt. Dit is Kevin Meij. Almere. On air. fatigue du réveil, euh, encore sourd de la veille. Alors on sort pour oublier tous les problèmes.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 Dit is Almere On Air. never stop until you get enough. Back, full ball, back, then you see yourself. It's like a heart attack. Around combination, infiltration, situation all over the nation. Like round and round, upside down. Live a more life till the feet's on the ground. Then put your hands up in de eerste uur zit er alweer bijna op. Je hoort weer DJ Scotty op de achtergrond. Dat is de sluiter voor ons eerste uur. Niet getreurd. Nationaal van twee uur zijn we gewoon bij je terug. Met nog een uur lang Almere actueel op jouw Almere On Air. Fijn dat je luistert.